Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van verschillende kanten klinkt optimisme over Griekenland. Er kan deze week nog een deal worden gesloten met de schuldeisers. Dat zei voorzitter Jonker van de Europese Commissie. Ook voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep houdt het voor mogelijk dat er deze week een akkoord ligt. De nieuwe Griekse voorstellen bieden een opening voor een oplossing, zei Dijsselbloem. De Griekse minister van Economische Zaken zei tegen de BBC dat de impasse tussen Griekenland en de schuldeisers voorbij is. Vanavond is er een extra eurotop met de regeringsleiders over Griekenland. Minister Kamp draait de Groningse gaskraan de tweede helft van dit jaar verder dicht. Bronnen melden aan de NOS dat hij dit jaar maximaal 30 miljard kuub wil oppompen. In het oorspronkelijke plan zou er 39,5 miljard kuub uit de Groningse grond worden opgepompt. Vanwege de aardbevingen besloot Kamp eerder tot een beperking in het eerste halfjaar. jaar. Duitsland heeft Al Jazeera-journalist Ahmed Mansour vrijgelaten. Zaterdag werd hij in Berlijn opgepakt. Aangenomen wordt omdat Egypte om zijn uitlevering had gevraagd. De Duitse autoriteiten zeggen niet waarom die is vrijgelaten. In Egypte is Mansour bij verstek tot 15 jaar cel veroordeeld wegens marteling. Een paar honderd studenten en personeelsleden van het ROC Leiden hebben gedemonstreerd tegen een eventuele sluiting van hun school. Morgen besluit de Tweede Kamer of de geldkraan wordt dichtgedraaid. Minister Bussemaker wil de school met 9000 leerlingen ontmantelen en opleidingen onderbrengen bij andere mbo-scholen. De VVD, PVV en het CDA zijn tegen het plan en willen de school failliet laten gaan. ROC Leiden kwam in financiële problemen door dure nieuwbouw.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 In de Randstad staat de langste file op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Vinkenveen en Utrecht-Leidse Rijn, 8 kilometer. Het levert 20 minuten vertraging op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel, 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Knopend Gouwen, 6. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam... tussen Knopend Prins Klausplein en Afrit Berken en Rode Reis. In totaal is dat zo'n 9 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knopend het Ridderkerk en Sliedrecht-West 9 kilometer. Er ligt olie op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij Sliedrecht-Oost. De linkerrijstrook is dicht en daarachter staat 4 kilometer. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 5. A28 Amersfoort-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 2 kilometer.